met Matthijs van der Meer. Ja, alleen die Matthijs van der Meer die is er vandaag niet. Die is, eh, ja, geen idee wat hij aan het doen is. Zeehondjes redden eh, hoorde ik net. Dus ja, vandaag ben ik er weer. Gijs Hoogland, die ene van de hoogtijd van Hoogland. Met die belachelijk veel uitzendingen in, in de week. Vier maar liefst, ja. En ja, dan moet je ook wel eens even invul vallen voor Matthijs, ja. vind ik niet erg hoor.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 Of meer Matthijs. Ik moet er even inkomen nog hoor. Even, even spieken. Hoeveelste het is nou eigenlijk voor Matthijs? Is zijn 78ste. Ja, ik mag zijn 78ste uitzending mag ik draaien. Nou, dat voelt toch wel vereerd. Ja, want wij zijn... Eh, ja, ik en Matthijs die zijn allebei op weg. Kaart op weg naar onze 100ste uitzending. En ja, zijn eh, ik zal even snel spieken weer. Ik heb een lijstje opgehangen in de studio. En daar zie ik precies wanneer wij nou ons 100ste hebben. Ik van Hoogtijd voor Hoogland hij eh, van Matthijs, van, Matthijs van Meer Matthijs. Ja, moet er nog even inkomen. komen, ik leg zo alles uit hoor. En eh, ik zie dan dat hij 8 december zijn onderste heeft en ik eh, nou, een weekje of twee eerder. Dus dat eh, is, ligt allemaal op zich ook wel dicht bij elkaar. Ehm, ja, ik ben vandaag niet helemaal fris, dat verklap ik vast. Dus vergeef mij in ieder geval wat, wat er allemaal gaat, fout gaat vandaag. En ja, nou, ik heb Matthijs wel vaker vervangen en ik weet zo al een beetje wat hij allemaal in zijn uitzending heeft. Zo begint hij dus altijd met, met de geschiedenis van vandaag. Nou, ik zal even kijken, even gaan kijken wie er allemaal geboren zijn en wat er nou allemaal voor grote dingen zijn gebeurd. Ja, dit is, eh, ja, ik heb een tijd dat Matthijs er niet was, heb ik hem al eh, twee, drie weken achter elkaar vervangen volgens mij. Dus eh, ja, ik ben niet al te onbekend met, met zijn programma in ieder geval. En ja, misschien herken je mezelf nog wel. Misschien heb ik je zelfs al toen al vervangen. Toen luisterde hij misschien ook wel. Dat weet ik helemaal niet. Maar ja, toch nog even kijken. Ik heb allemaal niks voorbereid. Dus het is een beetje uh, ik zie Lianne La Havas. Die is vandaag jarig. Geboren in 1989. Even kijken. Kim Veenstra is jarig. Jack Tuip, dat is een voetballer. Kim Veenstra is zo'n zo'n model. Maar ja, ik eerlijk gezegd vind ik haar niet zo helemaal uh, de van het, om het zo te zeggen. Even kijken, ik, even op zoek naar jarige, jarige eh, zangers dus of zangeressen. Oh, Brace is jarig. Ken je die nog per se? Brace, oh, dat van Ik ben je zat geloof Oh, dat komt uit okay, 2004, 5 of zo. Oh, dat is een klassieker. Die is uit 1986. Die is vandaag jarig. Brace. Die, is ook nog, die heeft ook nog een tijdje in de gevangenis gezeten volgens mij. Of misschien zit hij er weer in, geen idee. Ook zo'n eendagsvlieg is dat. Even kijken, ja. Uh, Nederlands musical actrice en zangeres Michelle Sp Splietelhof. Toch even kijken wie dat is. Ja, dat is echt zo'n musical sterretje volgens mij. Uit 1982 alweer, dus eh, alweer een hele tijd geleden. En eh, ja, voor de rest valt het wel een beetje mee met de jarige zangers, zangeressen. Een Kroatische zangeres, Jelena Rosga, nou, nooit van gehoord. Even kijken. Hey, Vicky Leandros is ook vandaag jarig geboren in 1949. Ah, dat is wel leuk. Geboren in 1949 of 1952. Dus dat is nog steeds een hele grote vraag voor iedereen. Zelfs voor de grote Wikipedia, als ik het eh, zo zie. Even kijken, ja, misschien, soms hebben ze ook nog een kopje muziek staan. Maar zie ik vandaag niet. Eh, ja, het is allemaal eh, nou, niet echt positief nieuws als ik het zo gauw erheen kijk. Dus ik denk dat ik maar gewoon even wat, wat vrolijke muziek ga draaien dan. Misschien dat dat een beetje helpt en dat het gewoon een hele vrolijke dag gaat worden. Ik heb in ieder geval zin in. Ik ga tot 8 uur knallen met heel veel leuke muziek. Ik begin met Man Like Me en Carney. Let's trust the sound of the sound of the sound oh. Just today. feestelijk. Man Like Me en Carney. Ja, dat bandje dat eh, is een heel onbekend leuk eh, klein bandje uit Engeland. Ja, zelfs daar is het een klein bandje. Want, eh, ik check dan even kijken hoeveel volgers ze bijvoorbeeld hebben op Twitter of zo. even op de social media gluren. En daar hebben ze ook helemaal niet zoveel bekendheid nog. Dus dan vind ik het leuk om te draaien. Dat is in mijn programma ook een van de bands die in het lijstje van mijn favorietje staat. En ik dacht van, eh, nou, ik kan vandaag eigenlijk ook weer een plaatje toe, weer een plaatje toevoegen aan dat, eh, dat lijstje. Ja, misschien als je mij al eerder hebt gehoord, gewoon mijn programma, dan weet je dat ik een, eh, een paar vaste onderdelen heb. Dat is het gekke genre gedeelte. Ik leg het zo meteen nog wel even uit, want dat kunnen we misschien ook nog even doen. Dat is wel leuk om te doen, ja. en ik heb ook nog het lijstje van mijn favoriete plaatjes. Ja, het is eigenlijk heel simpel, Gijs favorieten. Het is echt gewoon een lijstje met mijn favorietjes. En ja, Man Like Me staat er ook in, wel met een ander nummer. Maar ja, die band staat er wel in. Dat vind ik een hele vette band. En ehm, ja, ik draai ze ook heel vaak en ik vind het heel vet. En ja, wat ik ook nog heb in mijn, eh, mijn eigen programma is altijd de band van de week. En eh, afgelopen week was dat een, eh, ook weer een hele feestelijke band uit, uit Engeland. Ik zal even kijken of het op de site staat. Dan kan ik misschien nog wel een beetje kijken wat ik allemaal erover gezegd heb. Want ik schrijf dan elke week een, een stukje over die band. de, de, betreffende band. het staat nu niet op de site. Maar dat geeft helemaal niet. En ja, deze week waren er de Rizzle Kicks. En ja, de Rizzle Kicks die zou je misschien wel kunnen kennen. Eh, ze hebben Down with, the, Down with the Trumpets en Mama Do the Hump... hebben ze wel een beetje een hitje gehad in, eh, in Nederland met die twee plaatjes. Maar misschien, misschien dat ze toch nog een beetje onbekend klinken. Nou ja, het maakt helemaal niet uit, want eh, ja, ze waren afgelopen week dus band van de week bij mij. En ik, ja, het, was meer dan terecht, want het is hele feestelijk. Ben. Goede reacties heb ik erop gekregen. Dus ja, ik vond dat, dat ik dus ook vandaag alweer mocht draaien dan, ja. Met de nieuwe plaat van het nieuwe album, The Roaring Twenties. We zijn de Rizzle Cakes en Last Generation. I said I'm living in a last generation. living in a lost generation. Hey, I've got my heart, I found my soul. Yeah. I'm living, I'm living, I'm living life. Yeah, switch on the TV, they keep it real, we're not in that way. Hey, I turn the channel and just see somebody's life display. Hey, Awkward pauses and dodgy moments, I smile again me say Reality TV is morphine, give me that now, let me ease the pain. Oh yeah. Yeah, man, talent shows, have seen some of our friends go beat their targets. Woo! I've also seen careers end when they ain't even really started. Jeremy Carl got the nation laughing at other people's expense. Somebody tell that guy that we hate him too, we are not his friends. Yeah, hashtag trends. We make people go clap clap, yeah. When I heard people buy views, I was more confused than all John Terry's black friends. Watch your mouth, son. Hashtag trends. Oi, big brothers in the house now, yeah. I said screw the voting and talking, I just wanna see people fight and have sex, so let's say hey. I'm living, I'm living life right. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart. Yeah. I found my soul. Yeah. I'm living, I'm living. I said I'm living in a dance, I wanna have fun, let me feel the music. I hope you realize how dumb you sound when you call us stupid. I wanna drive to work, hear this beat and make my dreams come true. Keep it up, man. A beat like this reminds my heart what to do. Salute. I want you to feel useless, baby. That's right, every bad boy should. And damn right, I'm a slut, you know this, but I'm a boy, it's all good. Take snaps of me, I'm an icon and standing here in my shades. Oi, be someone. If you beg to be followed, then you've lost your way. Yeah, hashtag trends. We make people go clap, clap, yeah. Um, why is everybody so PC? It's not my fault if you take offense. Watch your mouth, son. Hashtag trend. Um, what's wrong if a girl loves sex? It's only wrong if it's not with you, so maybe you should get better in bed. You naughty boy. say, hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart, I found my soul. I'm living, I'm living. I said I'm living in a Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Met Circles, plaat die ik heel vaak drijf. ik echt een hele vette plaat. Eh, die komt waarschijnlijk binnenkort ook wel in dat, lijstje van favorieten waar ik het zojuist nog over had. En waar ik dus eh, vandaag de gelegenheid ga pakken om gewoon weer een plaatje erbij te doen. Ja, eh, ik hoorde dat gisteren. Gisteren was ik er niet namelijk. En uh, gisteren hoorde ik dat, ja, ik had eerst eigenlijk Chris ingezakeld. Helemaal ingezakeld. Ik heb er zelfs een, een format opgestuurd met allemaal liedjes en plaatjes erop. Ik had het zelfs nog heel lastig aan hem gemaakt. Maar ja, en toen kwam ik erachter dat Armin het deed. Helemaal niet erg natuurlijk, maar ja, ik ben toch wel benieuwd, want ik had één plaat ertussen zitten. Die kan ik, ga ik zo even voor je draaien. En dat is een plaat met de meest eh, belachelijke titel ooit. En ja, het is, ehm, ja, ik kan hem nu onderhand wel uitspreken in mijn hoofd. Maar ja, daar heb ik ook even moeten oefenen. Want het is echt een, een titel met, nou, het is bijna 140 tekens volgens mij als je een tweetje wil versturen. En eh, ja, het is allemaal aan elkaar, geen spaties, geen komma's, geen puntjes. En ik had er echt op gerekend dat ik toch wel benieuwd was eh, hoe, hoe Chris, nou ja, in dit geval Arwin, dus hem uit zou spreken. Dus ik hoop dat ik dat nog even terug kan winnen. Het is namelijk, ik heb het altijd over Hard Club de Paris met Sometimes it's better not to stick bits of each other in each other for each other. En ja, als je dat allemaal achter elkaar wil zeggen en je doet het voor het eerst en je ziet het, denk je toch wel voor mij van wow, dat is voor mij wel lastig. Nou ja, wat ik zeg, ik ben er onderhand best wel ingeoefend, dus ik kan het wel. Ja, onder andere, ik eh, kijk hoe snel ik het nou eigenlijk kan. Hot Club de Paris met Sometimes It's Better Not To Stick Bits of Each Other In Each Other For Each Other. Perfect toch? Niks meer doen, dat dacht ik ook. And now Ik heb gewoon applaus gekregen voor het uitspreken van die titel van zojuist. Dus ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Je, applaudisseren voor, eh, voor iemand eh, die zijn werk doet. Altijd fijn. Hartelijk op de en Sometimes it's better not to stick bits of each other in each other for each other. En het gaat me ook alleen maar beter af. Hè? Heerlijk. Ik ga verder met een, eh, een toekomstige band van de week waarschijnlijk. Het is radio rock en ik vind het ontzettend vet. Want het Amerikaanse beroemd. Het is Skillet. It's not me, it's you. please if you could. sound. Never wears her hair up, cause she's always dressing down. Got a four wheel drive, you know that's how she gets around. Blue collar chain, my girl, you knock me to the ground. Ze zijn 17 jaar gekomen uit Ierland. Ze maken hele vette muziek. Blue Collar Jane was dit op je radio. Ze stond laatst ook bij de Wereld Draai Door. En eh, ja, ze doen zijn lekker bezig, die jongens. Ze worden vaak gedraaid op de grote radiostations. En ik draai ze nog met evenveel plezier gewoon hoor. En daarvoor een hele bekende band in Amerika. En ja, in Nederland eigenlijk totaal niet. Skillet. En eh, It's Not Me and You. Ja, Skillet, ja, ik vind het heel vet. Het is, eh, ja, ik ben wel een beetje van de harde muziek. Vind ik ook nooit verkeerd. En ja, in Amerika is het dus reusachtig. En ja ik vind het toch wel grappig dat er dan in Nederland, want het is, het is echt pure rock, Dat hoor je ook wel in die teksten en in eh, alle titels die je, die, eh, die je allemaal ziet en alles. Maar toch vind ik het heel vet dat een. nou, bijzonder vooral dat in Amerika wel reusachtig is. Echt hartstikke grote band. En dat je de rest van de wereld eigenlijk helemaal niks van hoort. Nou ja, in ieder geval, ik blijf gewoon draaien tot die tijd. Ehm, ja, ik heb van alles en nog wat voor je meegenomen. Ik heb ook nieuwe muziek voor je meegenomen. De nieuwe single van The Panic at the Disco. Lekker. Hij doet me heel erg denken aan de nieuwe van Fallout Boy. Maar toch iets anders. Miss Jackson heet hij. Get Disco. Het Miss Jackson. Ja, ik heb hem eigenlijk een beetje naast eh, die nieuwe van, de, van, ja, de nieuwe van Fall Boy gehouden. Um, uh, My Songs Know What You Did in the Dark. En het is echt, ik heb het even geluisterd. Het is echt één op één. Ik, zal, kan hem nog even snel voor je erbij pakken. Ik heb het afgelopen week al uitgebreid behandeld. Om, mocht je niet geluisterd hebben, dan zal ik maar even aan jou bewijzen dat het echt ja, echt één op één is. Je hebt dus zojuist die van ehm, eh, Panic at the Disco gehoord. En dit is dan die van Fallout Boy. Van het nieuwe album Save Rock'n'Roll. En als je even doorspoelt. Ik vind dit echt Jackson. Ja, het gaat er ook gewoon in. Maar ja, ik vind het wel een, een lekkere plaat. Want ja, ik vind die van Fall Out Boy lekker. En ik vind die van Panic at the Disco ook zeker niet verkeerd. Even kijken, ik heb weer wat, eh, wat nieuws voor je meegenomen. Iets wat ik ook heel vet vind. 21 Pilots. Het is een heel leuk bandje uit Amerika. Twee gasten en ze doen het heel leuk. Ja, ik vind het wel. Op Lowlands waren ze een grote sensatie. En ik vind ze ook erg vet. Holding on to you. I'm taking over my body back in control, no more shoddy. I bet a lot of me was lost, teasing, and crossing eyes and dying. I thought it a lot, and it seems a lot like flesh is all I got. Not anymore, flesh out the door, SWAT. I must have forgot, you can't trust me. I'm open, I'm open close when you show it before you know it, I'm off to see. And now that I write and think about it, and the story unfolds, you should take my life, you should take my soul. Hello, my friend. Friend. Ja, je hoort meestal wel Devil's Town of eh, heel misschien Pushing Around als je naar mij luistert. Die draai ik heel vaak. Ready to Blow. Maar deze hoor je bijna nooit. Dat vind ik jammer. Het hele album, ja, ik heb het laatst nog genomineerd als het meest eh, ondergewaardeerde Nederlandse album ooit. Disco Biscuits van Basketball. Ja, de meningen verschillen daar natuurlijk over. Maar als het aan mij ligt wel, vind ik het zonde dat deze plaat niet eh, bekender is geworden en vaker wordt gedraaid. Even kijken, ik, het, is, het is tien over half, half zeven. Wat galmt die zegt? Ligt er nou aan mij of... even een deurtje dicht zo meteen. Eh, kom gerust binnen met jouw eh, verzoekjes, want ik zit hier nog tot 8 uur Matthijs me van der Meer te vervangen. Die is lekker zeehondjes aan het jagen of aan het aaien of aan het knuffelen, weet ik veel wat hij aan het doen is. Iets waardoor hij hier in ieder geval niet kan zijn. En daarom ben ik er, Gijs Hoogland. En ik draai tot 8 uur, dus jouw, eh, ja, jouw muziekjes misschien wel. moet je even naar de, de babbelbox gaan op de website www.radio501.nl slash live. En daar heb ik net een, een verzoekje ingediend om jouw verzoekjes te laten draaien. Of zoiets. Iets, iets in die richting. Kom maar gewoon binnen met je verzoekjes. Kan ook nog op Twitter. @gijs_hoogland Radio 501. En misschien ook wel Edmir Matthijs. Maar dan moet ik een beetje uitvogen hoe dat allemaal aan zijn werk gaat. En eh, dat weet ik nou ook allemaal niet. Maar ja, kom gerust binnen met al je verzoekjes, zou ik zeggen. Ga ik zo meteen in het tweede uur nog even een plaatje toevoegen aan mijn lijst van favorieten. En dit is een band. Ja, die stond eer, ooit in het lijstje van historische hits van mij. Ja, ik had het net over het lijstje van historische hits. En ik hoor je al denken van, huh, waar heeft hij het nou weer over? Ja, in het tijdperk van dat ik nog maar één uitzending in de week had. En dat is, eh, ja, dat is ondertussen ook weer bijna een half jaar terug volgens mij. Toen had ik altijd een, een, lijstje met, met albums. En dat, in, ja, dat waren albums, ja, historische albums om het zo te zeggen. een ja, belangrijke albums, grote van grote bands. En dat, was dan, eh, dat deed dan eens in de week behandelde ik een van die albums. En eh, dit album stond er ook in van Weezer, het Green, Green Album, ja. Het heet eigenlijk gewoon, eh, ja, als ik even snel kijk, staat hier gewoon eh, het album heet Weezer, maar tussen haakjes dan Green Album. En dan ja, die is gewoon met de groene cover, eh, coverhoes. Dus eigenlijk zo belangrijk is het allemaal niet. Maar die stond dus in, het, in dat lijstje. Nou, er stonden voor mij een, album of tien of zo in. En dat verschilde, want dat ging alle kanten op. Jimi Hendrix stond erin. Ja, deze Weezer stond er dus ook in. Ja, en allemaal een groot verschil. Maar ja, dat heb ik nu vervangen door het lijstje van mijn favorietjes. En ja, daar heb ik het al zo vaak over gehad. Had er dus zo meteen in twee uur weer een beetje bij komen. Ja, misschien kan ik er wel gewoon een keertje twee toevoegen vandaag. Dat zou wel een hele dingetje zijn. Ook nog meteen een, eh, een baanbrekend iets in eh, mijn, eh, mijn uitzendingen. Nou ja, dat bepaal ik allemaal zo meteen nog wel. Ga ik eerst even met een andere onbekende plaat. Leuk om onbekende muziek te draaien. Doe ik graag. Mobile is dit. En New York Minute op jouw radio 501. Feeling better now. all the thoughts of what we've been. Take off all the thoughts of what we've been. Nu op Radio 501, meer Matthijs met Matthijs van der Meer. Gijs Hoogland, Gijs Hoogland, 501. as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. Cause I'm gonna make this place yours. Philip Phillips Home, Atlas Genius en Trojans en daarvoor zelfs nog Mobile en New York Minute. Ja, ik dacht ik doe even een eh, paar lekkere platen achter elkaar. En dan eh, schiet de tijd ook wel op, want ja, ik zie dat ik weer hartstikke in tijdnood gekomen.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 Maar ja, die is vandaag nu dus eigenlijk Meer Matthijs met Gijs. Hoi, ik heb er weer zin in. Ik heb weer een eh, heleboel blaadjes staan in het de tweede uur. Waarschijnlijk weer te veel, maar ja, dat vind ik altijd wel fijn. Heb ik in ieder geval een ruime keuze om wat ik nou eigenlijk ga draaien. Ik denk dat ik eerst maar even ga beginnen met een plaatje te toe gaan voegen aan het lijstje van mijn favorietjes. Wat ik in de hoogtijd vooral ook altijd doe. Een standaard item. Net als het, eh, het gekke genre gedeelte. Ik weet nog niet zeker of we dat gaan eh, kunnen gaan spelen. Moet ik nog even kijken of alles eh, een beetje mee zit. En ja, nou ja, ik ga in ieder geval wel een, ehm, minimaal één plaatje toevoegen aan het lijstje van mijn favorietjes. Ik kan wel even gaan met je doornemen welke nou allemaal in dat favorietje staan. Dan heb je een beetje invloed van wat zijn nou de favoriete bands van deze DJ. Nou ja, White Lies staat erin. Jack Barrow, The Guerrilla Speakers, Ronnie Flex, Kensington, Morning Parade, The Bloodhound Gang, Parquet Courts, St. <gasps> John Hockey, Man Like Me, The Wombats, Guns N' Roses, Swedish House Mafia, <laughs> <laughs> Zet Rizzo Kicks. Green Day, The Black Keys. Eh, we zijn nog niet klaar wij met niet bang. The Bloody Beetroots, Example. Luc en Gijs staan er zelfs in. Ja, echt waar. Luc en Gijs. Ja, er wordt vragend aangekeken. Chris die schudt heel hard nemen, maar ja, ze staan er echt in. Luc en Gijs met bomen zijn relaxed. Ja, echt waar. Knife Party staat erin. Uh, eh, door Cinema Club, Macklemore, Cut Copy, Baskerville en gisteren Foo Fighters. Als het goed is toegevoegd door Armin. En vandaag komt Forster the People komt erin. En dat is een band die ik ook heel tijd vet, echt heel vet vind. En eh, ja, dus eh, de, bekendheid begon voor Foster the People een beetje met Pumped Up Kicks in eh, Nederland. Ja, dat vond ik eerlijk gezegd niet zo'n hele leuke plaat. Ja, maar dat ligt natuurlijk aan mij, dat is mijn mening. En ja, de, de platen die ze daarna maakten was, vond ik wel een stuk beter. En ik heb zelfs nog een, singeltje gekocht van ze. Ja, echt ouderwets op platenspeler. Een geel, ja, ja, geel, pla, geel singeltje. Een oude, ouderwetse pick-up. En eh, ja, dat, eh, daar stond deze op. En ja, ik vind dit toch wel nog steeds een van de vetste tracks die ze gemaakt hebben dan toch. Je hoort hem eigenlijk nooit ergens. Ik, ik, als, je, als je op Spotify gaat zoeken naar deze track, kom je ook helemaal nergens tegen. Dus heel exclusief dat ik deze nu toe ga voegen aan het lijstje van mijn favorietjes. Foster, de People komt erin. Helemaal van, nog net niet van single, maar wel van de PC. Broken Jaw. Yeah. uit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. Música I Need Your Love en daarvoor Foster the People en Broken Jaw. Die is het lijstje gekomen van mijn favorietjes. En dat vind ik een hele fijne plaat. Dus ja, daarom staat hij erin. Vrij logisch eigenlijk, maar dat maakt helemaal niet uit. Even kijken, we zijn nu echt het uh, tweede uur afgetrapt van uh, eh, Mirmel met Gijs. Ja, welkom. Hey, leuk dat je luistert. Ehm, ik heb nog een, eh, een boel dingetjes voor je klaarstaan. Ik ga denk ik nog wel een plaatje toevoegen. Nog een extra plaatje in het lijstje van favorieten. Dus dat wat ik zojuist heb gedaan met Foster the People. Gewoon nog een keertje, maar dan ergens aan het einde of zo. Moeten we nog wel even kijken. ja, wat heb ik nog meer allemaal voor je klaarstaan? Ik heb nog een, een paar onbekende dingetjes die ik aan je wil laten horen onder andere ehm, een kandidaat voor Band van de Week in mijn programma voor volgende week. Dus dat is allemaal heel spannend. En ehm, ja, en eh, ja, laat ik eerst maar even. Ja, ik heb eigenlijk wel zin om even een beetje te feesten. Hè? Die, die Ellie Golding zojuist, of eh, wat zeg je, de Calvin Harris natuurlijk gedraaid. Dus eh, ik ben wel een beetje toe aan wat, wat vrolijke muziek. Ik zit er niet zo lekker in vandaag. Ik ben ja, de, niet, niet te uitzien. Dat gaat wel, gaat wel gewoon goed. Gewoon niks te klagen. Ik mag niet klagen om het zo te zeggen. Maar ja, vandaag, ja, ik ben niet helemaal 100% vandaag qua ga uit om het zo te zeggen. Hè? Mentaal is alles hartstikke nog goed in orde. Dus we gaan nog even feesten met Macklemore. And we danced. and we danced. And we cried. And we laughed. And had a really, really, really good time. Take my hand. Let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Cause tonight's the night. Am I right? Feels like a night for a party. My niche, so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a holdout. You hoes down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been on the time slack all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free your beats and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie to a bullseye. Yeah, yeah. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our am not, I am not going to stand on the wall. I will dance, I will dance, I will break that ass off. And I see you in the corner, corner looking so small, doing the robot like if I died tonight, at least I went hard. I will not, I will not give a damn who watches me. I will live, I will live, liberate the thoughts in me. I will be the disco ball freak and give my all to whatever girl's booty I'm freaking on. I'm not skeeting, nah, it's just freaking hot. Alright, I skeeted. I will not be a mannequin. No, the ego banish it. The roof's on fire. Let's burn down the Vatican. I will moonwalk to Pluto in honor of Michael Jackson. In heaven, he'll be saying that man is tired of dancing. Rip to the king, Michael Jackson. We learned it all from you. Dedicate this to the dance floor. Party out the sorrow till tomorrow morning happens. We pledge allegiance to the DJ. Put your hands up. And we danced. And we cried. And we laughed. all. You see me looking at you from that bar right over there. But your friends are huddled up and they are hating on a player. I just wanna dance with you, get on the back of you, tip tap the boots, extract the truth, dance with you, get on the back of you, dance, dance. wanna dance with you. Come here. Go, go, go, go, go. I see you go. Get on it. I just wanna dance with you. I just wanna dance with. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Matthijs van der Meer. Gijs Hoogland. Gijs Hoogland. 5, 0, 1. Veels en Lola. Oh, kijk, die is ook weer lekker snel af. Heerlijk. Gaat lekker zo. Eh, leuke, leuke platen, leuke Zweedse onbekende band. En eh, ja, zoals ik al vaker heb gezegd, ik draai graag onbekende muziek. Even kijken, eh, misschien heb jij ook wel heel leuke onbekende muziek. En wil ik dat misschien ook wel even draaien? Moet je even kijken op de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Even kijken of jij jouw favoriete plaatje aan kan vragen. Gewoon even, jouw, jouw, gewoon even een verzoekje, ja. Doe maar even op Twitter of zo. Het je al Het Radio 501. Whatever. Je weet vast de adres. wel. Even jouw. Uh, ja, doe maar gewoon je favoriete plaatje of zo. Laat ik nog even false En My Number. hits. Hang Me Up to Dry en daarvoor Falls met My Number. leuke plaat, Falls. Ja, dat is een, eh, ja, die wilde ik heel lang geleden ook nog een keertje als eh, toen nog Band van de Maand in mijn eh, programma doen. Falls. Maar uiteindelijk hebben ze het verloren van Atlas Genius die ik eerder in dit programma nog gedraaid had. Nou ja, genoeg over mijn programma. verder met dit programma. Meer Matthijs. Matthijs is er niet, Gijs is er wel. en ja, er komen wat verzoekjes binnen of ik iets van de jeugd van tegenwoordig wil draaien. Nou, komt goed. Draai wel even Papa is thuis. gauw sakałzy Papa is that Hey, de bass en een want alles dope die nemen uit Het vlees wordt gesneden, baby, kijk naar uit Het huis is van papa Van papa Het is me met de paplepel ingegoten Papa doet weer dingen kopen Papa is gearriveerd, breng me mijn slippers De kip is gemarineerd met corrigerende grappen. Ik heb niet met je gekneken. Het huis is van papa. blijven met je flikken. Er is voetkleen in de keuken en woetkleen in de doos. Patat voor de kindertjes met appel en moes. Papa is thuis. Eet een vlees naar een beetje, anders dook niet in het uit. Het vlees wordt gesneden, denk ik, kijk uit. Het huis is van papa. blijft toch echt nog steeds een van de vetste dance tracks die ik ken Or KZ en Beam Me Up. En daarvoor de jeugd tegenwoordig met Papa is Thuis aangevraagd. En jij kan nog steeds ook jouw verzoekjes indienen op de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Eh, ja, gooi me wat op Twitter, at radio 501, dan lees ik het allemaal wel. En eh, ja, of ja, als je me op een andere manier kan bereiken, dan eh, doe, doe dat gerust. Dan zie ik allemaal vanzelf wel wat je aanvraagt en dan draai ik het ook al gewoon hey, uh, zometeen heb ik nog even een plaatje die ik toe ga voegen aan mijn lijstje van favorietjes. En dan, eh, dat zal de 7, 28ste volgens mij worden dan eh, in dat lijstje staat. doe ik in mijn programma altijd. Dus voor deze keer ook gewoon even twee keer in meer Matthijs, zonder Matthijs van der Meer. Met Gijs, Gijs Holland, hi. Leuk dat je nog steeds bij bent. Ik heb nog een kwartiertje te gaan en ik zit er eigenlijk wel lekker in. Net die cassette gedraaid, dus ga ik nog gewoon even lekker verder. Met ook, ook alweer zo'n plaatje uit dat lijstje. Het houdt maar niet op. Example en Skies Don't Lie. stayed day, every day a rat race. Been around since fat lace, tell me how that tastes, partner. No, I'm not a chancellor, looking for the right answers like trace. Just sitting there, chilling in the back cave, whilst listening to Nick Cave. Last night was a sick rave, hey. Used to be Elliot, now it's just a nickname. I cool my own shots, wash my own pots, clean my own socks, change my own locks. Spit fire from the belly, but still my tongue gets tied in knots. I'm unorthodox, I go cool the cops, I ate all your crops, I emptied your boxes. Urban foxes, what's his face, win like Camelot, living in a paradox, searching for paradise. Oh, that's nice, have a nice day. Thought that I found it, tried to stay grounded, now I'm surrounded, clowns and scoundrels. Short timeline, times like this, I thought I want limelight, that's my right. I want a place by the riverside, please. Thanks for that no more deliveries. This is an epiphany. I can still get high, no limits me. Should I just go swimming with the women or anything similar? Dark activities. Sounds all too familiar, and that's just not cricket like Jiminy. Don't discriminate, Jekyll or Hyde. Everybody's different at night. night, night, night. Time might fly, girls may cry, lights may die, but the sky's. It's may die, but the sky. Skies Don't Lie. Lekker. Uit dat, het is de ene laatste keer dat ik het ga over hebben. Over dat lijstje van eh, mijn favorietjes. Eh, de laatste keer dat ik het over heb is namelijk nu. Ehm, ja, ik ga er maar gewoon nog eentje toevoegen. Want ja, ik vind het wel zo mooi. Ik moet wel een beetje opschieten. Armin komt de studio binnen in gerend wat. En hij heeft er heel veel zin in volgens mij. Dus dat moet helemaal goed komen. Zometeen Under van 8 tot 10. Ik heb nog eh, twee of drie plaatjes te gaan denk ik. Laten we beginnen met die, eh, die ene plaat die toegevoegd gaat worden aan het lijstje. Dijkkind en bij veel van Gans Unten. dat En daarvoor in bij veel van Ganz Unten. Lekker, die is dus toegevoegd aan het, eh, als tweede toevoeging van vandaag aan het mijn van favorieten. Nou, dat was echt de allerlaatste keer dat ik erover ga Ook omdat de tijd er voor mij alweer op zit. Oeh, ik moet echt haasten, want ik heb echt 1 minuut in plaats van 1 minuut 13. En hier gaat al over tijd. Nou ja, ik spreek je woensdag weer. Veel plezier met Arwin. Ik zat al van de Park en Light Up Goal 2. worse, the curse, because light up gold was a 501. 24 uur per dag. De beste muziek.